Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het strand van Makkum in Friesland is een lichaam gevonden in het water. Mogelijk is het de vrouw die gisterenmiddag vermist raakte op het IJsselmeer. De zwemster viel toen samen met een andere vrouw van een opblaasbare zwaan in het water. De andere vrouw kon worden gered. Op het vliegveld van Hongkong hebben zich ruim duizend betogers verzameld... om te demonstreren voor meer vrijheid. Ze geven ook informatie over het harde politieoptreden van de afgelopen weken. In Hongkong wordt al weken vrijwel dagelijks gedemonstreerd... voor meer democratie en vrijheid, naar aanleiding van een omstreden wet. Zo'n half miljoen Nederlandse auto's rijdt deze zomer nog steeds op winterbanden. En dat kan met de hitte van de laatste dagen gevaarlijk zijn, waarschuwt de BOVAG. Volgens de brancheorganisatie slijten winterbanden met deze temperaturen extra hard... en verbruikt de auto meer brandstof. En ook kan de hitte de wegligging negatief beïnvloeden. De remweg wordt bijvoorbeeld langer. Een groep van zeker 50 scholieren heeft gisteravond in Starnberg in Beieren een politiebureau bestormd. Daar was een 15-jarige dronken klasgenoot naartoe gebracht die ze wilde bevrijden. Ze gooiden met flessen een raam van het politiebureau in. De politie had 70 man nodig om de gemoederen te bedaren. Drie jongeren zijn aangehouden. In de stad Groningen heeft een containerschip de hele nacht klem gezeten onder een brug. Het schip wilde daar, vanochtend, wilde daar onderdoor varen, maar bleek te hoog. Vanochtend, rond half negen, is het weggehaald bij de brug. Het scheepvaartverkeer is hervat en ook de bussen en auto's rijden weer. Door de aanvaring verschoven de containers... en is de stuurhut van het containerschip door een container geramd. Afvalbedrijven willen dat er tijdelijk minder buitenlands afval naar Nederland komt. Anders kan het Nederlandse huisvuil mogelijk niet meer worden verwerkt. De opslagplaatsen puilen uit door problemen bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Vier van de zes verbrandingslijnen zijn daar stilgelegd. Het weer. Het is weer erg warm met veel zon, al is er ook wat meer bewolking dan in de afgelopen dagen. In het weekend wordt het minder heet en vanaf morgen vroeg zijn er veel buien mogelijk die gepaard kunnen gaan met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan maar een paar files, maar die veroorzaken vrij veel oponthoud. Bijvoorbeeld op de N250 in Den Helder bij de Veerterminal. Daar moet je bijna een half uur wachten.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 Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a End of discussion. to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. op internet. www.zfmzandvoort.nl conjure the wind.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 Zaterdagnacht na de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je never nooit meer gaan. laat ik je never nooit meer gaan. Nee, zaterdagnacht na de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je never nooit meer gaan. Laat ik je never nooit meer gaan. Jij, zaterdag nacht na de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je never nooit meer gaan.